Vendrig met het NOS-journaal. De hoge commissaris voor de mensenrechtenonderzoek komt naar de dood van de Libische oud-dictator Gaddafi. is nog veel onduidelijk. Volgens de Nationale Overgangsraad in Libië werd Gaddafi na zijn arrestatie gedood bij een vuurgevecht tussen Gaddafi-getrouwen en strijders van de Overgangsraad. Maar er zijn ook berichten dat de oud-dictator is geëxecuteerd. In een internationaal onderzoek naar mensenhandel heeft de Nationale Recherche twee Bulgaren aangehouden. Een derde verdachte is opgepakt in Bulgarije. De drie mannen zouden Bulgaarse vrouwen hebben uitgebuit in de prostitutie. De vrouwen werkten in de Rossenbuurt van Utrecht. De overstromingen in Thailand hebben wijken in het noorden van de Thaise hoofdstad Bangkok bereikt. Er zou zo'n halve meter water staan. De regering heeft de sluizen ten noorden van de hoofdstad open laten letten omdat de druk van het water te groot was geworden. De 15 miljoen inwoners van Bangkok zijn opgeroepen om belangrijke spullen in veiligheid te brengen. De huizenprijzen zijn vorige maand met bijna 3% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste daling van het jaar. Per regio zijn er grote verschillen. In Den Bosch werd een woning in een jaar tijd zo'n 6% minder waard en in Oost-Groningen daalde de prijs met 8,5%. De A2 bij Eindhoven is richting Den Bosch afgesloten na een groot ongeluk. Bij het ongeluk waren twee vrachtwagens en meerdere personenauto's betrokken, zegt de politie. Er zijn zeker vier gewonden. Hun toestand is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe het ongeluk is ontstaan. Tussen de knooppunten Lene Heide en de Hocht is de A2 dicht. Het weer zonnig, droog en een graad of 11. Ook het weekend zonnig en fris. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat bij Blarikum 5 kilometer. Bij de afritbundschoten schoten 6 en richting Amsterdam 3 kilometer bij de afrit Binschoten. Op de A27 Utrecht naar Breda 3 kilometer voor de brug bij Gorkum. En op de A28 naar Utrecht, daar staat voor Knoopend 5 kilometer.